uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat honger lijdt is dit jaar met 20 miljoen toegenomen. Dat heeft hulporganisatie Oxfam Novib becijferd. Momenteel zijn er 155 miljoen mensen in de wereld die honger lijden. Oxfam stelt dat de drie grootste veroorzakers van honger conflicten, de klimaatcrisis en de coronapandemie zijn. Honger is een probleem dat door mensen wordt veroorzaakt en dus ook door mensen kan worden opgelost, stelt de hulporganisatie. De Tweede Kamer wil dat er een verbod komt op operaties om bij vrouwen het maagdenvlies te herstellen. De PVV had een voorstel daartoe ingediend. In bepaalde gemeenschappen ziet men het bloeden van vrouwen in hun huwelijksnacht als bewijs van maagdelijkheid. Vrouwen die geen maagd meer zijn, maar wel willen bloeden, kunnen daarvoor een operatie ondergaan. De helft van de bedrijven die vorig jaar zomer steun kregen voor het betalen van hun vaste lasten... moeten die steun geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Dat heeft het CBS berekend op verzoek van het ministerie van Economische Zaken. Bedrijven konden tot honderdduizenden euro's steun krijgen... als ze verwachten dat ze minimaal 30% van hun omzet zouden verliezen. Maar vooral in de horeca en bij kappers en schoonheidssalons... bleek niet zoveel omzet weg te vallen. De terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan is twee weken eerder klaar dan verwacht. President Biden heeft aangekondigd dat het al per 31 augustus een feit is in plaats van op 11 september. Biden zegt dat het doel van de Amerikanen in Afghanistan is bereikt. Namelijk de ontmanteling van Al-Qaeda en het doden van Osama Bin Laden. Het Afghaanse leger moet de veiligheid in het land nu gaan waarborgen. En daar zegt Biden vertrouwen in te hebben.